Chris Thijsmans. Op Radio 501. nieuwe episode van Thijs Meningen op jouw Radio Lane. En komende twee uur heel veel nieuwe muziek voor jou. MGMT, Backstreet Boys, Group Love, Parachute, Paramore en Baby Clyro staan voor jou klaar. Maar eerst de dampende klank van Annie.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 Eh, van die Windows-reclame. Inderdaad, Lenka en Everything at Once. En ja, nieuwe muziek van Paramore uit Tennessee, de USA. Is dit Ain't dit Fun op jouw eigen Radio 5 alleen. Love in the Future hoorde je Made to Love, John Legend. En we gaan eventjes terug in de tijd, terug naar 1991. Gaan we doen met de legendarische plaat van Nirvana. Dit is Smells Like Teen Spirit. heb het je al verteld. Backstreet Boys zijn terug met een nieuw album, genaamd In a World Like This. Ehm, deze plaat komt daar vanaf, is getiteld Make Believe. Laat mij weten wat jij ervan vindt. We can only make believe. Via Twitter, Radio Lane of at Chris IJsmans of in die mailbox www.radio501.nl, schrijf live. Het nieuwe album dus, van de Backstreet Boys. In a World Like This hoorde je de plaats Make Believe. Laat even weten wat jij ervan vindt op de wallbox op wwwradio En dan vind je hem uh, wwwradio live. Je kan ook klikken op luister live en dan kom je er ook hoor, dat is geen probleem. Deze plaat hoor je toch al een tijdje op Radio 5 leven. is nu eindelijk uit als nieuwe single van het album... Ehm, ja, het album van Def Punk. Inderdaad, ik ben even de naam kwijt. Wat vervelend. Dit is in ieder geval wel Lose Yourself to Dance. Receiver. En er komt nog meer nieuwe muziek jouw kant op. Eh, Placebo heeft een nieuwe album gereleased, Loud Like Love. Ik heb er vier platen die ik van, eh, van dit album aan jou wil laten horen. Dat gaat helaas niet lukken. Maar deze wel, Scene of Crime getiteld. Send me a sign, let me know. Give me a time, a place I should go. Reach inside, watch me grow. show. If you were mine, then we would know that peace of mind and seeds that we sow are intertwined. We almost made it, but making it is overrated. I may watch you go. There'll be no value in the strength of walls that I'll have grown. There'll be no comfort in the shade of the shadows thrown. But I'll be yours if you'll be mine.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 Britse volk van Mumford Sons, you're The Lover of the Light. En we gaan door met een klein stukje jazzy muziek van Jamie Cullum. And I get a kick out of you. I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me why should it be true? I get a kick out of you. get their kicks from cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, that would bore me terrifically too. That I get a kick out of you. Da, da, da, I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me that you obviously do not adore me. I, I get no kick in a plane, flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do that I'd get a kick out of you. made from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me why should it be true that I get a kick out of you? Some get their kicks from cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, that would bore me terrifically too. That I get a kick out of you kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me that you obviously do not adore me. I get no kick in a plane. Flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. I get a kick gives me a boot, I get a kick out of you. Da da da da van Dalton 20 Something uit 2004 hoorde je dus Jamie Cullum en I Get a Kick Out of You. En gisteren om 9 uur is hij weer bekendgemaakt. De plaats voor je hoofd voor deze week. En deze week is dat Sylvia Aimee en Jumping In. actief in een buurthuis, bij een sportclub, op school of waar dan ook? Ben of ken jij een vrijwilligersproject of organisatie en wil je kans maken op 5000 euro voor jouw project? Meld je dan aan voor 1 oktober voor de meer dan handen vrijwilligersprijzen. Kijk op vrijwilligerswerk.nl en wie weet wordt jouw project genomineerd. Voor een gezellige avond, boordevol live muziek, ga jij naar Muziekcafé, het kantoor van de buurman. De gastvrije ontvangst en uitstekende sfeer zorgen voor een avond om niet te vergeten. Het kantoor van de buurman biedt een ruime diversiteit in verschillende live muziekstijlen op het beste podium wat horen heeft.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 En de eerste twee singles die daarvan uitgebracht zijn, zijn getiteld Ways to Go en Borderlines and Aliens. Daar ga je nu niet naar luisteren. Een andere plaat van dat album is getiteld Didn't Have to Go. is een hele tijd geleden naar Radio 5 Leden opgestuurd. En of ze het inmiddels hebben gevonden, ik heb geen idee. Je hoorde Kai en Mumbai, I'm Gonna Find You. Wat ik wel in ieder geval weet, is dat Mr. Steven Engel en Just het samen in ieder geval wel redden. Dit is Red Me Wel van de heren Engel en Just. Inderdaad, het kan zo simpel zijn. zeker. Je zoons zijn nu groot, tegen de twee meter. En als jongste van de drie blijf ik heel mijn leven de kleinste. Dat is niet erg, ik weet niet beter. En toen je net zo oud was als ik, was je getrouwd en altijd in touw met je kids. Want een ouder ben je 24-7. Als je kijkt naar mij, dan zijn we soms maar amper hetzelfde. Want hier ben ik, geen kids, geen misses. Geen vaste baan met wat ex-girl issues. Ja, ik weet het, geen huisje, je beestje. Maar ondanks dat, toch echt ruimschoots tevreden. Toekomst onzeker en juist dat steek je, dus bel je, vertel je, maar luister eens even. Oké, Mam, ik luister, maar moet nou hangen. Het publiek wacht, maar ik hou van je. Ik rap me wel. Mijn moeder zei, je kan worden wat je wil. Maar ik denk niet dat ze dit bedoelen. Maar maak je geen zorgen om je kind. Laat het gaan, man, ik rap me wel. Voor als je weet niet lekker slaapt, ik rap me wel. Met alle eindjes aan elkaar, man, ik rap me wel. Hoe de wind ook staat, en ook al is het zwaar heb wat met me te stellen gehad. Ik zat niet lekker in mijn vel en natuurlijk merkte je dat. Was als puber al snel op weg naar nergens. En het liefst het verst uit de buurt van jullie helpende hand. Knallende ruzie praktisch elke dag. En geen excuses, ja, slappe excuses voor mijn slechte gedrag. Maar nu niet, ik ben wel verder dan dat. Nu neem ik mijn terugwerkende kracht even mijn pet voor je af. Maar kijk me even aan, want ik kan eindelijk bewijzen dat ik bijna helemaal op eigen benen sta. Dus geen gejank van mijn kant meer of zelfbeklag. Geen drank bij het gevecht met de lege helft van het glas. En ik weet, dat je ziet beren op de weg. Maar als ik dit nooit zelf probeer, dan leer ik het niet, hè? Dus laat me linksom kiezen als jij rechtsom denkt. Ben uit hetzelfde hout gesneden, maar ik let op, echt. Ik zal wel waakzaam zijn voor twee. Als jij het laat gaan, want jij bent het al jarenlang geweest. Ga maar lekker slapen, ik haal het wel alleen. En zodra mijn naam erop staat, neem ik de vlees voor je mee, oké? Okay? zij, moeder zei: worden worden als je weer niet lekker slaap, ik red me wel. Met alle eindjes aan elkaar, man, ik red me wel. Hoe de wind ook staat en ook al is het zwaar. Laat het gaan, man, ik red me wel. Laat het gaan, man. Laat het gaan, man, ik red me wel. Radio 501. Pop up the power. The hottest sounds on the coolest station. I have wounds only you can mend. You can mend. Oh, I guess that's love. I can't pretend. I can't pretend. Oh. cleansed, it can't be cleansed. Oh. Pretend op jouw Radio 5 geleden. En we gaan door met een eh, ja, totaal nieuwe muziekjes. Eh, stukje muziek moet ik zeggen. Eh, MGMT. Je kent ze vast wel van deze hit. Genaamd Kids. Ehm, maar dat is al best wel een hele tijd geleden uitgekomen. 2007 was het dat ze dit gereleased hebben. Ja, en ehm, ze hebben daartussen ook nog wel ander werk uitgebracht werd niet zo groot als deze. Helaas, helaas. Maar ze gaan het nu opnieuw proberen met het eh, album Introspection. En eh, daar hebben ze al twee singles van gereleased, genaamd eh, Alien Days en Your Life is a Lie. En ja, je gaat dus luisteren naar de allereerste single van het album, Alien Days. Heel misschien dat ik straks ook nog Heel misschien, heel misschien. Introspection gedraaien. draaien, maar in ieder geval ga je deze voor je kies krijgen. Dus MGMT en Alien Days. windows combine with the scenes in a way that twitches on. Pick up the place where the spirit was slain. Hey, one foot leads to another. Nights full of sleep, blue curtains, covers, sequins in the eyes. That's a fine time to dine. Define her circling, feeding the cards to the midwives. Love those alien days, the non-stop alien days. Ooh, the alien days. Champs-Élysées as I was walking home. This is my last communique down the superhighway. All that I have left to say in a single tome, I got. toch nog eentje van Placebo. You're the Too Many Friends van hun laatst uitgebrachte album Loud Like Love. En ik heb je ook beloofd ehm, dat ik het laatste half uur alleen maar hele dampende house classics eh, of house muziek zou gaan draaien. Misschien ook her en der een classic verstopt. Maar ik wil je één plaat toch niet onthouden. Die komt van het eh, nieuwe album van Bivy Clyro, genaamd The Opposite. Dit is Biblical. Baby, if you could, would you go back to the start? Any fresh steps or what you all fall apart again. George en White Noise hoorde jij hier op Radio 5 Klein. En we gaan door met hele fijne dansplaatjes. Van deze meneer, Well James, beter bekend als The Youth. Opgegroeid in Ohio, maar woont inmiddels in het prachtige Los Angeles. Waar hij heel veel fijne plaatjes maakt. Dit is zijn laatste wapenfeit. C-O-O-L in de band Pierce Remix. werd deze plaat voor het eerst gereleased. Je hoorde The Wembley Project en King of My Castle. Daarna is hij hele vele malen nog onder andere genomen. Ook door Cranzy Pizza, welke je zojuist gehoord hebt. Volgende plaat komt van twee artiesten eh, die ook een heel fijn deuntje in elkaar hebben weten te draaien. Ehm, ja, Error voor is een http status foutmelding En maakt nu dus ook muziek. Samen met Henry John Morgan is dit Fuck Me. I'm famous. Aqua, groep Hysteria Records. En is op dit moment behoorlijk dampend in de lijsten. De Beatport op 100 roleert hij aardig hoog. Dit is Mackage en Springen. op jouw eigen Radio 5 Lane. En daarmee komt een einde aan deze episode van de Tasmanian. Morgen ben ik weer in de carousel van 4 tot 6. En ik beloof jou, dan zal ik iets rustigere en fijnere muziekjes meenemen. Wat ga ik nog niet verklappen? Morgen reden te meer om morgen te gaan luisteren. De laatste klanken van Makage Springen krijg je hier. En dan is het tijd voor de enige echte Spots. is Radio 501, your number one station. Your number one station.